Kees Groot met het NOS-journaal. In Europa beginnen na een goed begin nu langzaam wat in te leveren. In Amsterdam steeg de AEX-index meteen na de opening tot ruim 1%, maar de index is nu gedaald tot iets meer dan 2% in de min. Parijs, Frankfurt en Londen openden al met kleine plussen en schommelen nu rond de 0%. Een paar uur voor de opening in Europa hielden deskundigen rekening met zware koersverliezen, maar die blijven vooralsnog uit. De beurzen in Azië krabbelden aan het eind van de handel ook wat overeind. Een grote Nederlandse uitvaartorganisatie wil volgend jaar naast cremeren en begraven een nieuwe uitvaartmogelijkheid aanbieden. De techniek heet resomeren. Daarbij wordt het lichaam in een machine gelegd en wordt het met een speciale vloeistof ontbonden en opgelost. Er blijft alleen wat poeder over. De uitvaartorganisatie heeft TNO onderzoek laten doen naar de techniek en daaruit blijkt dat resumeren veel milieuvriendelijker en mogelijk voordeliger is dan cremeren en begraven. Resumeren is nu in Nederland nog niet toegestaan. Poolse chauffeurs mogen in Nederland niet op Poolse arbeidsvoorwaarden werken. Polen die in Nederland werken moeten volgens de Nederlandse CAO worden betaald. En die is voor een werkgever veel duurder en voor de Polen veel gunstiger. De kantonrechter in Roermond heeft de FNV gelijk gegeven in een zaak die de bond had aangespannen tegen een Limburgs transportbedrijf. De FNV is blij met de uitspraak en sluit niet uit dat de uitspraak grote gevolgen heeft voor alle buitenlandse arbeidskrachten in de transportsector. In Wieringerwerf in de kop van Noord-Holland is vannacht een man in zijn huis gedood. Dat gebeurde volgens de politie kort na middernacht. De politie heeft een man van 25 uit Wieringerwerf aangehouden. Hij wordt op het politiebureau verhoord. Hoe de man vannacht om het leven is gebracht is nog niet bekend. Het weer, eerst nog buien, maar vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon.